Dat schrijft de Volkskrant. Mensis is de hoofdsponsor van de eredivisieclub uit Arnhem. Vitesse reisde onlangs af naar een trainingskamp in Abu Dhabi zonder Mori omdat de speler vanwege zijn nationaliteit zou worden tegengehouden aan de grens. Een op de tien klanten van webwinkels heeft rond de kerst de pakjes te laat bezorgd gekregen. Internetwinkels hebben zo'n half miljoen bestellingen te laat bezorgd, zo meldt marktonderzoeker Q&A. Dat was meer dan in 2012. De meeste klachten gingen over bol.com. Q&A ondervroeg 3000 consumenten. Met Sinterklaas deden de webwinkels het dit keer juist beter. Zo'n 4% van de bestellingen kwam te laat. In 2012 was dat nog 6,5%. De verkoop van personal computers is vorig jaar scherp gedaald, zo blijkt uit Amerikaans onderzoek. Over het hele jaar genomen werden er wereldwijd 10% minder desktops en laptops verkocht dan in 2012. Nooit eerder daalde de verkoop van pc's zo ingrijpend. De verkoop ligt op het niveau van 2009. Veel mensen geven tegenwoordig de voorkeur aan tablets en mobiele telefoons. Afghanistan is van plan 72 gevangenen vrij te laten die door de Amerikaanse overheid worden gezien als gevaarlijke criminelen. De VS zegt dat de 72 betrokken zijn geweest bij de dood of verwonding van Amerikaanse of coalitietroepen en dus terroristen zijn. Afghanistan zegt dat er geen bewijs is tegen de 72 gevangenen, wel tegen 16 anderen. Zij komen voor de rechter. Het weer geleidelijk overal droog met opklaringen. Overdag ook vrijwel droog en geregeld zon met middagtemperaturen tussen 7 en 9 graden. Dit was het. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad vielen op de A20 Gouden richting Hoek van Holland... tussen Nieuwerkerk aan de IJssel en het knooppunt Brechtseplein 2 kilometer. De rechte reishok is dicht, daar staat een auto stil.